Carmen Verheul met het NOS Journaal. Mensen die de weg opgaan moeten ook vannacht en in de ochtend heel voorzichtig zijn. Die waarschuwing doet het KNMI. Vannacht trekken sneeuwbuien van het westen naar het oosten over het land. En daarbij kunnen opnieuw enkele centimeter sneeuw vallen. En het vriest vannacht zo'n 3 tot 5 graden. Het KNMI waarschuwt dat de wegen in de ochtend opgevroren en dus glad kunnen zijn. Het winterse weer houdt nog de hele week aan. De Poolse politie heeft het vermiste bord van de toegangspoort bij Auschwitz teruggevonden. Het ijzeren opschrift met de tekst Arbeid macht vrij bleek afgelopen week te zijn verdwenen. Volgens de politie is het in drie stukken gezaagd. Er zijn vijf mannen aangehouden. Ze worden door de politie verhoord. De diefstal van het bord leidde overal in de wereld tot grote verontwaardiging. De Poolse politie nam de zaak hoog op en riep alle inwoners van Polen op om te helpen bij het oplossen van de diefstal. In het nazi-vernietigingskamp Auschwitz in Zuid-Polen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer anderhalf miljoen mensen om, vooral Joden. NRC Media is verkocht aan het mediabedrijf Het Gesprek en investeringsmaatschappij Egeria. Volgens huidige eigenaar De Persgroep is de deal rond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. NRC Media is eigenaar van NRC Handelsblad en NRC Next. De ondernemingsraad en de redactieraad van de twee kranten stemden gisteren met de overname in. NRC Media zegt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe eigenaar. De 14-jarige zeilster Laura Dekker is terecht. Ze is opgedoken op Sint Maarten. Ze werd daar opgepakt nadat ze was herkend van het internationaal opsporingsbevel. Het meisje werd vrijdag opgegeven als vermist. Ze wilde solo de wereld rondzeilen, maar de rechter bepaalde anders. Het weer, sneeuwbuien trekken van het westen naar het oosten. Het kan glad worden. En ook de komende dag is het winterste. middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. see just can't tell. Some they will and some they won't, but some it's just as well. gostar. van ZFM. Via de kabel op 104.5.